Voor de andere publieke en de commerciële radiozenders is het beeld wisselend. Venezuela heeft van het parlement toestemming gekregen om voor chemotherapie naar Cuba te gaan. De oppositie wilde eigenlijk dat de macht zou worden overgedragen aan de vicepresident, maar dat heeft Chavez niet gedaan. Chavez liet zich eerder in Cuba opereren aan een tumor in zijn bekken. President Obama heeft in het Witte Huis de Dalai Lama ontvangen. De geestelijk leider van de Tibetaanse boeddhisten brengt een bezoek van bijna twee weken aan de Verenigde Staten. China was fel tegen de ontvangst door Obama. Tibet werd 60 jaar geleden door China geannexeerd. De Amerikaanse president en de Dalai Lama spraken buiten het zicht van journalisten. Volgens het Witte Huis heeft Obama het belang onderstreept van de mensenrechten van de Tibetanen in China. De president heeft nog eens herhaald dat Tibet in de Amerikaanse visie een deel van China is. In Wenen is Otto van Habsburg overleden, dus opengraven, de zoon van de laatste Oostenrijkse keizer. Hij stierf vorige week op 98-jarige leeftijd in Duitsland. Duizenden mensen zagen de rouwstoet vanmiddag voorbij komen. Van Habsburg was in 1938 kritisch over de annexatie van Oostenrijk door Nazi-Duitsland. Op latere leeftijd ging hij in de politiek. Hij was 20 jaar lid van het Europees Parlement. De begrafenisplechtigheid werd bijgewoond door staatshoofden, regeringsleiders en leden van koninklijke familie. Het weer, vooral in het midden en oosten regenachtig, van het westen uit droger en enkele opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13. Overdag bij 17 tot 21 graden wisselend bewolkt met buien, maar ook perioden met zon.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 Het bedrijf spreekt van een absurde samenloop. In de loop van de dag waren steeds meer zenders op steeds meer plekken te horen, maar vanavond ontstonden nieuwe problemen. Een bijgeplaatste steunzender in Hilversum begaf het rond half tien. Radio 1 blijft voorlopig uitzenden via de middelgolffrequentie 747A.